Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem waarschuwt huizenkopers om geen grote risico's te nemen. Volgens hem denken ze soms ten onrechte dat ze heel snel moeten beslissen. Dijsselbloem vindt ook dat banken moeten doen wat ze beloven. Als ze adverteren dat ze in korte tijd een hypotheek kunnen regelen, dan moeten ze dat ook waarmaken. Dit weekend werd bekend dat steeds meer huizenkopers in de problemen komen omdat ze hun hypotheek niet op tijd rondkrijgen. Er komt voorlopig geen nieuw systeem voor donorregistratie. Het CDA geeft geen steun aan het voorstel van D66 om mensen die na herhaalde oproepen geen keuze hebben gemaakt, automatisch te registreren als donor. Het CDA is bang dat kwetsbare groepen, zoals analfabeten, orgaandonor worden zonder dat ze er bewust voor hebben gekozen. Er is nu geen meerderheid in de Tweede Kamer. De regering moet er bij België op aandringen dat de kerncentrales in Tihange en Doel worden gesloten. De Tweede Kamer vindt dat de centrales vlak over de Nederlandse grens een te groot gevaar vormen voor de volksgezondheid. De centrales worden regelmatig stilgelegd vanwege veiligheidsproblemen. De Tweede Kamer is tegen een nieuw experiment met stemcomputers. De VVD had dat voorgesteld. Kiezers zouden na het elektronisch uitbrengen van hun stem een print krijgen om in de stembus te doen. Maar een meerderheid van de Kamer vindt het plan niet goed doordacht en te duur. Tennister Kiki Bertens gaat ervan uit dat ze op tijd hersteld is van haar kuitblessure om te spelen op Wimbledon. Volgens Bertens staat er in principe twee weken hersteltijd voor. Dat zou betekenen dat de nummer 27 van de wereld kan starten op het grastoernooi in Engeland dat op zondag 26 juni begint. Het weer, de zon schijnt, maar er zijn ook wolkenvelden. Vooral in het zuidoosten ontstaan enkele forse onweersbuien. Vanaf morgen is het overal een paar dagen droog met zonnige perioden. En dan is het met maximaal 21 graden een stuk koeler. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een rommelige avondspits. Dit zijn de langste files in de Randstad. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen De Hoek en Nieuw-Vennep, 4 kilometer. De A6 Muiden en Meloord bij Lelystad Noord, wat langzaam rijdend verkeer. De A9 diemen maar bij knooppunt Batuverdorp, 9 kilometer na een ongeluk. De A10 Zuid tussen afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer, 7 op de A12 Utrecht-Arnhem bij Maarsberg een kapotte vrachtwagen. De vertragingstijd is daar eh, flink aan het oplopen. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 9. De A20 Hoek van Holland-Gouda na een ongeluk bij het Kleinpolderplein 4 kilometer.